Van 9 uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. In Noord-Rijn-Westfalen, de deelstaat in Duitsland met de meeste inwoners, zijn de stembureaus geopend. Nu is de sociaal-democratische SPD er de grootste, maar de afgelopen tijd is de CDU in peilingen genaderd en de SPD soms voorbij gegaan. De verkiezingen vandaag worden ook omschreven als de kleine bondsdagverkiezingen. Als de SPD in Noord-Rijn-Westfalen niet weet te winnen... wordt het in september voor SPD-leider Schulz moeilijk... om Merkels CDU te verslaan bij de parlementsverkiezingen. In Noord-Rijn-Westfalen zijn meer dan 13 miljoen mensen stemgerechtigd. In Amsterdam wordt vanmiddag gedemonstreerd tegen de arrestatie van milieuactivisten... die vrijdag in het Van Gogh Museum werden opgepakt tijdens een protestactie. De actiegroep Fossil Free Culture eist dat de vier demonstranten die nog vastzitten worden vrijgelaten... Aanhangers van de milieuorganisatie verzamelen zich vanmiddag opnieuw bij het museum. Het protest vrijdag bij het museum was gericht tegen Shell, dat het Van Gogh Museum sponsort. Volgens de actiegroep is kunst gesponsord door olie het niet waard om gezien te worden. Noord-Korea heeft mogelijk een nieuw soort raket afgevuurd. De proef zou ten noordwesten van de hoofdstad Pyongyang zijn gedaan. Volgens Japan kwam de raket tot een ongebruikelijke hoogte van 2000 kilometer, veel hoger dan bij eerdere proeven. De raket zou uiteindelijk in de Japanse zee terecht zijn gekomen. Iets meer dan 4 miljoen mensen hebben gisteravond gekeken naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Daarmee was het evenement iets minder populair dan vorig jaar. Toen keken ongeveer 300.000 mensen meer. De Nederlandse inzending, O'Gene, werd gisteravond 11e. Portugal won voor het eerst het Songfestival. Het weer. De zon schijnt geregeld. In de loop van de dag ontstaan wel buien, met vooral in het oosten kans op onweer.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 Voor niet-Amerikanen lijkt het soms niet te begrijpen wat de Amerikanen zo aantrekt in dit soms naar onze smartlappen neigende muziekgenre. Zelf ben ik overigens ook overgoten met een country sausje. Zij het dat er best een vleugje rock'n'roll in mag zitten. Whiskey Gentry met Rock'n'Roll Band. Lekker om zo te beginnen aan de tweede uur. I play. in a rock and roll Welkom bij de tweede uur van Crossroads. Ook in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand en de rubrieken De Sterren van Toen en Hitsongs.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 I followed you to hell and back. I'll follow you again. No matter where you take me, it's someplace that I ain't been. And I'll go to hell believing true love, you're still my friend. From the start to the finish, and until the bitter end, I live my life believing True love, you're still my friend. The whole damn thing is over, and we reach our journey's end. I'll leave this world believing in true love. You're still my friend. The road was always rocky trouble waiting around every bit. I'll go to hell believing in true love. You're still my friend. You taught me how to twist and turn, and bend before I break, and fake it till I make it, all for true love's sake. all the heartaches, and I'd do it all again. But I'll leave this world believing in true love. You're still my friend. When the whole damn thing is over, never to be again. I go to hell believing true love, you're still my friend. I can't escape this prison, the cell I'm living in. Where memories guard the image, and true love, you're still my friend. Zij werd geboren op 10 februari 1964 in Gauss, Texas, in een familie van gospelzangers. Op haar veertiende was ze soliste in het plaatselijke koor. Later studeerde ze muziek en geluidstechniek en werd zangeres in een bluesband en trad veelvuldig op in bars. Richland Woman Blues, een gospel in de oude stijl waarbij Ruthie Foster klinkt alsof je een 78 toerenplaat op hebt staan. Maar het geheel is niet storend, het klinkt prima, het hoort bij het sfeertje. cover van deze week. Terry Clark bracht het met haar versie van Poor Poor Pitiful Me in de States niet verder dan een 47e plaats. Wat dat betreft deed zij het in haar thuisland Canada stukken beter. Want daar bereikte ze in 1996 de eerste plaats. Crossroads, nummer 1 country hit. Frankie Lafarge was onlangs in ons land. Zijn muziek is geïnspireerd door de folk en blues. En waarschijnlijk heeft hij bij zijn optreden in Paradiso ook Better Man Than Me ten gehore gebracht. Heet van de naald. presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Mel McDaniel is in 2011 overleden en we kennen hem allemaal van hits als Stand Up en Babies Got Her Blue Jeans On. Ik heb echter gekozen voor een minder bekende song, Roll Your Own. If you don't is age too strong. Dang, baby, ain't pretty, roll your own. Ready behind when you finally find a roll Roll your own. There's raspberry, strawberry, pretty red wine, good. Cause the fever keeps tearing and dang stuff falls out. Don't give up, cause after a while you'll be smoking right on with a big old smile. Let them pass it along, everybody. Roll your own. When you finally get the touch, you won't smoke so dang much. Roll Ook Emmylou Harris, hoewel nog actief, behoort langzamerhand tot de sterren van toen. De liefhebber geniet nog steeds van haar en ikzelf trouwens ook. Zeker als ze de laatste dans voor mij bewaart. Barry Mercy, een grote naam in Canada, sluit dit blokje af met een ode aan zijn thuisland. I see your beauty every morning when the sun comes shining through. I've seen countless sights like northern lights. You're an old friend, tried and true. And in years from now, I'll remember how I was proud to take a stand. I love you, Canada, my home and native land. I see our future in our children, so proud, strong, and free. One family, hand in hand, from sea to shining sea. I know this father's son is not the only one doing. my home and native land. And even with times I've bad, and it's been hard understand. I love you, Canada, my home and native land. I love you, Canada, my home and native land. Back to the Future. John Carter Cash, het enige kind van Johnny en June, gaf het gedicht van zijn vader Gold All Over the Ground aan Brad Paisley. Die had het nog nooit eerder gezien of gelezen, pakte zijn gitaar en begon te zingen. Het voelde net alsof mijn vader nog leefde, alsof hij er nog was, zei John Carter Cash. Paisley wist het gedicht direct om te zetten in een ontroerende ballad. Een magisch moment. De song is terug te vinden op Brad Paisley's nieuwe album Love and War. Real Country If I had you at my mercy, there's no telling what I'd do. But I'd sit and make you listen for an hour, maybe two. And then you'd know I need you every day that rolls around. And your feet would walk on velvet with gold all over the ground. at your back, a sky full of diamonds, and your nights would not be black. Yes, you would really love it, and if you're every stream I see, and I'd bundle you in kindness until you cling to me. We'd sit beneath strong branches, my arms would twine around the ground. She's not only a lady who I life with, but she's she may have been the person responsible for me still being alive. She and God. In de rubriek Hitsongs breng ik een bezoek aan de Amerikaanse country charts. Rascal Flats is een van de populaire groepen in de States. Momenteel staan ze in de charts met Yours If You Want It. Ook Chris Stapleton is daarin terug te vinden met de voorbode Broken Halos van zijn nieuwe album. Luke Bryan sluit dit blokje af met zijn hitversie Fast. sipping this bottle of wine, a lone star hanging in the sky with a wish left on it. And it's yours if you want it. And this wildflower from the neighbor's yard, a real slow dance in the moonlight dark, this hand in my pocket. Oh, baby, just call it, cause it's yours if you want it. jacket when it's cold. Oh, baby, don't you know? You got a place to lay your head on the other side of my empty bed, and it's just made for falling. And it's yours if you want it. It's yours if you want it. Crossroads, Kees de Haan. Fast. That's the kind of car you want to drive when you're 16. Fast. That's the kind of boys that you want to you don't too fast. Fast. That's what your parents said just goes to Justin Towns Earl, zoon van alternatieve countryster en producer Steve Earl, groeide op in Nashville, het mekka van de country. Justin haalt zijn inspiratie uit zijn directe omgeving en mengt daarbij hedendaagse Americana met Southern Soul, met als sprekend voorbeeld Faded Valentine. Getipt voor de top. Faded Valentine Turned up at the corner time. Just thought I'd tell you that I love you, that I want you, always on my mind. Take you back to tijd om afscheid te nemen. En ik ga er als een speer vandoor in mijn Big White Volvo.